Vijf uur. Clemens Peters met het NOS-journaal hackt de gegevens van Emmanuel Macron snel te verspreiden. Daarbij maakten ze volgens onderzoekers gebruik van geautomatiseerde computerbots... die de data razendsnel vermenigvuldigden. Binnen drie uur na de diefstal van de gegevens werden 47.000 tweets verstuurd... met de hashtag MacronLeaks. De eerste die een tweet verstuurde was Jack Posobiec... een schrijver van de extreemrechtse Amerikaanse site The Rebel TV. Zijn tweet werd binnen vijf minuten 87 keer geretweet. Hij ontkent dat hij de data met behulp van bots razendsnel over internet heeft verspreid. Als Labour volgende maand de Britse verkiezingen wint... dan kunnen de 5% rijkste Britten volgend jaar een fors hogere belastingaanslag verwachten. De grens ligt bij een jaarsalaris van 80.000 pond, zo'n 95.000 euro. Het extra belastinggeld dat daardoor binnenkomt... wil Labour uitgeven aan het verbeteren van overheidsdiensten... zoals de gezondheidszorg. De kans dat Labour volgende maand aan de macht komt is overigens klein... want de achterstand op de conservatieve partij van premier May is enorm. De Amerikaanse bobslayer en olympisch kampioen Steven Holcomb is onverwacht overleden. Hij werd dood aangetroffen in een trainingscentrum in Lake Placid. Hij was 37. Volgens het Amerikaanse Olympisch Comité is de doodsoorzaak nog onbekend. Al is wel duidelijk dat er geen sprake is van een misdrijf. Holcomb won goud in de viermansbob op de winterspelen in Vancouver in 2010. En vier jaar later in Sochi won hij brons in zowel de tweemansbob als de viermansbob. Voor de Californische kust zijn de afgelopen week vele honderden dode vissen aangetroffen. Het zijn vooral veel luipaardhaaien. Het is de tweede volgende lente dat er grote aantallen vissen in het gebied worden aangetroffen. Biologen proberen uit te zoeken wat de reden is voor de massale vissterfte. Vermoed wordt dat de vissen gif binnenkrijgen dat zich heeft opgehoopt in stilstaand zeewater. Het weer. Morgen overdag in het noorden nog even zon. In de rest van het land overwegend bewolkt met in het zuidoosten kans op een bui.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 Daarbij maakten ze volgens onderzoekers gebruik van geautomatiseerde computerbots die de data razendsnel vermenigvuldigden. Binnen drie uur na de diefstal van de gegevens werden 47.000 tweets verstuurd met de hashtag MacronLeaks. De eerste die een tweet verstuurde was Jack Posobiec, een schrijver van de extreemrechtse Amerikaanse site The Rebel TV. Zijn tweet werd binnen vijf minuten 87 keer geretweet. Hij ontkent dat hij de data met behulp van bots razendsnel over internet heeft verspreid. Als Labour volgende maand de Britse verkiezingen wint... dan kunnen de 5% rijkste Britten volgend jaar een fors hogere belastingaanslag verwachten. De grens ligt bij een jaarsalaris van 80.000 pond, zo'n 95.000 euro. Het extra belastinggeld dat daardoor binnenkomt... wil Labour uitgeven aan het verbeteren van overheidsdiensten... zoals de gezondheidszorg. De kans dat Labour volgende maand aan de macht komt is overigens klein...